8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet moet de politie meer geld bieden. Dat zegt de bemiddelaar in het CAO-conflict tussen de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie. RTL Z heeft het advies van die bemiddelaar in handen. Hij vindt ook dat agenten meer betaald moeten krijgen als ze overuren maken... en dat ze een bonus verdienen vanwege de reorganisatie bij de politie. Minister van der Steur gaat volgens RTL over de eisen met het kabinet praten. Er worden geen bedragen of percentages genoemd. Duizenden Palestijnen zijn afgekomen op de begrafenis van de jongen van 19 die deze week twee Israëliërs neerstak in Jeruzalem. Hij wordt in de Palestijnse gemeenschap gezien als een martelaar. De jongen werd door de politie na zijn daad doodgeschoten. Tijdens de plechtigheid zwaaide de menigte met vlaggen. Vorige week noemde Hamas zijn daad heroïs. Op de westelijke Jordaanoever is het geweld tussen Israëliërs en Palestijnen toegenomen. Vandaag nog stak een Joodse man vier Palestijnen met een mes. De student die is opgepakt voor het dreigen met een schietpartij op de Universiteit Leiden heeft bekend. Hij studeert zelf aan de universiteit. De man van 21 is inmiddels vrijgelaten. Volgens de politie had hij geen plannen om iemand iets aan te doen, maar heeft hij de impact en de gevolgen van zijn daad overschat. Onderschat, pardon. Vanwege de bedreiging werden dinsdag uit voorzorg urenlang alle panden van de universiteit bewaakt. De Nederlandse volleyballers zijn het EK begonnen met een overwinning. De ploeg van bondscoach Guido Vermeulen won in Sofia de sleutelwedstrijd tegen Tsjechië met 3-1. Die winst was cruciaal om als nummer 2 of 3 in de groep te eindigen en zo de tussenronde te halen. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht is het droog en dan plaatselijk kan mist optreden. De temperatuur daalt vannacht tot tussen de 6 en 9 graden. Morgen in de loop van de ochtend steeds meer zon en het wordt ongeveer 14 graden.